Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Zweden is een neonatie opgepakt op verdenking van plannen om twee journalisten te vermoorden. Op de computer van de man vond de politie documenten met informatie over de twee journalisten... die werken voor het grote Zweedse mediabedrijf Midmedia. Ook lagen er een zelfgemaakt geweer, munitie en geluiddempers bij de man in huis. De verdachte weerspreekt de beschuldigingen. Vanochtend is de ruimtesonde van de NASA gelanceerd... die de zon dichter dan ooit zal naderen. Hij zal metingen verrichten in de hoop onder meer inzicht te krijgen... in het ontstaan van de zonnewind. Gisteren werd de lancering op het laatste moment afgeblazen... wegens technische problemen. De missie van de zonde duurt zeven jaar. In Manchester zijn vanochtend vroeg zeker tien gewonden gevallen bij een schietpartij. Er kwamen vannacht berichten binnen dat er was geschoten in de wijk Moss Side. In de omgeving was het Caribbean Carnaval net afgelopen, waardoor veel mensen op de been waren. De aanleiding voor de schietpartij in Manchester is nog niet bekend. Volgens de Britse politie is niemand in levensgevaar. In Antwerpen heeft de brandweer moeite om een grote brand in de haven te blussen. Sinds gisterochtend staat een loods met nikkelsulfide in brand. De rook leidt tot irritatie en stankoverlast. In een straal van bijna 2 kilometer zijn bedrijven en schepen ontruimd. Een drukke toegangsweg naar de haven van Antwerpen is dicht. Voor het eerst in 15 jaar heeft een zeldzame groep flamingo's in Groot-Brittannië eieren gelegd. Het komt door de warmte van de afgelopen tijd. Verzorgers waren optimistisch, maar al snel bleek dat de eieren niet waren bevrucht. En daarom hebben ze de eieren van een andere flamingo-soort bij de dieren gelegd en dat lijkt te werken.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 Eh, ja, en dit is eh, CFM Jazz. Hartelijk welkom bij het tweede uur. Eh, samenstelling en presentatie vandaag Alco B. En ja, we hebben weer een collectie van jazzmuziek uitgezocht... die een heel groot gebied bestrijkt. Van modern tot oud, van mainstream tot smooth. Nou, er zit voor iedereen wat bij. En ja, de, de, regen van de laatste tijd deed mij denken aan een... aan een dat het in augustus wel vaker regent. En het, een voorbeeld daarvan is eh, bijvoorbeeld in, in eh, het, zeg maar jazzfestival in de Ardennen. Comblain de Latour was augustus 1962 gaf het Cannonball Adderley Sextet daar een optreden tijdens dat populaire jazzfestival Comblain de Latour. 42.000 doorweekte Europese jazzfanaten waren naar dit plaatsje in de Belgische Ardennen afgereisd. En voor Cannonball Adderley zelf was de trip ook gedenkwaardig. Nog nooit had hij voor zoveel man tegelijk opgetreden. En bovendien was hij, naar verluid, onder de indruk van de Belgische keuken. Nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. Dus wat let ons om met uh, Cannonball Adderley het tweede uur eh, te beginnen. Uh, van de toen de tijd LP Live in Belgium. Het nummertje Work Song. zo gaat dat nog eventjes door. Het is een heel lang nummer, dus ik kan niet helemaal draaien. Maar prachtige muziek van Cannonball Adderley Sextet in Europe, live in Belgium. Eh, tijd voor iets heel anders. Tijd voor, eens even kijken wat we hier hebben staan. Dit nummer kennen we allemaal. Werd eh, eh, eigenlijk, denk ik, door ja, Neil Rogers. En nog een hele bekende die ook vaak op Sea gestaan heeft.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 dit, eh, dit soort muziek noemen ze ook wel oorwurmen. Als je dat melodietje gehoord hebt, dan nestelt dat zich in je hoofd en dan, dan raak je het lastig kwijt. Maar in de jazzmuziek hebben ze Get Lucky ook ontdekt. En ik vind het wel leuk om twee verschillende uitvoeringen te laten horen. De eerste die ik laat horen is van, eh, eens even kijken waar ik hem heb neergezet. Eh, Francesco Di Giglio, een Italiaanse pianist. Get Lucky op de Italiaanse tour. het eerste nummer wat ik liet horen van dit setje van drie eh, van Daft Punk was natuurlijk. Eh, featuring eh, Pharrell Williams. En ik heb nog een uitvoering van een van, ook een van mijn favoriete zangeressen. Karin Thuza, een Argentijnse zangeres. Ook een jazzzangeres. Die heeft ook een uitvoering van Get Lucky gemaakt. Dat is deze. Die doe ik helemaal. was from the beginning. Ah. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. The present has no rhythm. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? you wanna live, I'm with it. i uh-huh. Lucky, verschillende uitvoeringen. Uh, oorspronkelijke was van uh, Daft Punk met uh, Pharrell Williams. ik heb Francesco Di Giglio gedraaid. En tot slot Karin Souza, Argentijnse jazzzangeres. En ja, dat is gewoon grappig om af en toe eens, hetzelfde nummertje, verschillende uitvoeringen. dan gaan we over naar iets anders. Iets ja, heel anders zou ik bijna zeggen. We gaan weer naar de echte jazz, zoals ik dat maar noem. En dan heb ik het over Henri Texier, een eh, Franse bassist. Hij heeft verschillende eh, cd's gemaakt en uh, samengewerkt met grote mensen. Don Cherry, Joe Lovano. nou noem ze allemaal op. En ik heb van hem een bekend nummer uitgezocht. Lonely Woman staat op de cd. The Scene is Clean, cd uit 1991. Henri Texier, Lonely Woman. Texier. Pardon me, boy, is this the Chattanooga choo-choo? track 29. It's on the Tennessee line. I can afford to board the Chattanooga choo choo. I've got my fare and just a nickel to spare. You reach the Pennsylvania station about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore. Dear finer than to have your ham and eggs in Carolina. When you hear the whistle blowing eight to the bar, then you know the Tennessee is not very far. Shovel all the coal in, gotta keep it rolling. Woo, woo, Chattanooga, there you are. I'm gonna meet a certain party at the station, satin and lace, and a smile on my face. He's gonna cry until I tell him that I'm never wrong. Ooh, Chattanooga choo choo, won't you choo choo me home? station about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore. Dinner in the diner, nothing could be finer than to have your ham and eggs in Carolina. When you hear the whistle blowing eight to the bar, then you know that Tennessee is not very far. Shovel all the coal in, gotta keep it rolling. Woo woo, Chattanooga, there you are. I'm gonna meet a all satin and lace, and a smile on my face. He's gonna cry until I tell him that I'll never roam. Woo woo, Chattanooga choo choo, won't you choo choo me home? hele bekende nummer Chattanooga Choo Choo. Eh, gezongen hier door Susanna McCorkle. Susanna McCorkle ook niet zo'n prettig leven gehad volgens mij. Uh, zelfmoord gepleegd, van de bokkel gesprongen. Borstkanker, allemaal narigheid troef. Dit was een cd'tje van haar 1981. The Music of Henry Warren. Maar ik heb dit eh, gekozen om een overstapje te maken naar een andere formatie. Dat is de Manhattan Transfer. We hebben in een jaar eh, iets nieuws uitgebracht. Maar die hebben nu de eh, cd The Junction uitgebracht. Ik doe er twee nummertjes van. Het eerste nummertje, Cantaloupe. Jazz and hip hop, dripping in your dome, makes your zone above.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 eigenlijk eh, de eerste cd die ze weer uitgebracht hebben... sinds eh, een jaar of vijf, denk ik. Vier. Ehm, ja, in, 19, in 2014 is een van de, eh, ja, de grondleggers, zou ik bijna zeggen... Tim Hauser heeft een hartaanval gehad en is overleden. En sinds die tijd hebben ze niks meer uitgebracht. Inmiddels hebben ze nu een vervanger, Trist Curlis. En de oude leden zijn nog steeds Cheryl Bentine, Janice Siegel en Alan Paul... Dit is mooi mooiste cd geworden. Dit eerste nummertje, Cantaloupe, is eigenlijk een eh, verwijzing naar een eh, Cantaloupe Island van eh, Herbie Hancock. Dat kon je ook wel horen. Omdat het toch een van mijn favoriete formaties doe ik gewoon nog een nummertje. Sometimes I Do. En ja, volgens mij de leidende rol is voor Janice Siegel. someone we both know. Soft ballads on the radio, anticipation and afterglow remind me of you. Like driving in my car alone, or answering the telephone, or someone wearing your cologne unwinds me, it's true. I streets and quaint cafes, distant island getaways, humor hugs and holidays remind me of you. It seems the facts of life contain echoes of a cruel refrain that renews the passion and the pain that bind me to you. ik zei natuurlijk de leidende rol van uh, Janis Siegel. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want het was uh, Alan Paul die de leidende rol in dit nummer had. Dus eh, ja, vandaar. Ik eh, ben blij dat ik het nog kon, herstellen. we gaan een stapje verder terug in de tijd. toen, daar is een album uitgekomen. The Beatles in Jazz. In 2016. En daar staat onder andere het nummertje Blackbird op. Gespeeld door Dave Liebman, Mark, Marius Bates, Erik Ineke en John Ruoko. Dat laat ik gewoon hoor. Blackbird. volgende wat ik had uitgezocht is Nelly McKay. Angel Eyes van hun eh, cd'tje Sister Org Hit uit 2018. Mooi nummer ook. Bekend nummer. Eens even kijken waar ik Nelly neergegooid heb. Hier ergens. Angel Eyes, Nelly McKay. Brits-Amerikaans. Try to think that love's not around Still it's uncomfortably near My old heart ain't gaining no ground because my angel eyes ain't here. Angel eyes that old devil sent, they glow unbearably bright. Need I say? that my love's misspent, misspent with angel eyes tonight. So drink up, all you people. Order anything you see. Have fun, you happy people. and the laughs are on me. Pardon me, but I gotta run. The facts uncommonly clear. Gotta find who's now number one and why. while I disappear. Ja, prachtig nummer. We kennen natuurlijk allemaal de uitvoering van eh, Chad Baker. Eh, iets heel anders. Omar Sosa en de, eh, NDR Big Band hebben weer een cd gemaakt. De tweede denk ik dat het is. Essential. Een cd 2018. My Three Notes. Prachtig nummer. inkort, want het is ook een vrij lang nummer. Eh, Omar Sosa en de Noord-Duitse eh, radio Big Band uit Hamburg, dacht ik. Prachtig cd geworden, 2018. Omar Sosa, Cubaanse pianist. Eh, ja, we gaan het tempo toch weer wat opvoeren, want dit was natuurlijk vrij langzaam. En dat doen we met Eileen Trotman, een saxofonist. En bekend nummer, Carnival Fever, Eileen Trotman. Hier hebben we hem, Carnival Fever. Trotman, saxofonist. Eh, ja, dit is echt muziek voor een eh, beach of eh, garden party. Dit soort muziek, daar kan je toch niet stil blijven zitten. en wat mooie muziek is, daar, daar zingt Suzanne Sharon Musgrave over. Beautiful music. Ja, in de zomer heb ik toch wat meer smooth jazz, denk ik eigenlijk. Beautiful music. Van haar nieuwste cd'tje. Nee, het is niet het nieuwste. Outlaw cd'tje uit 2010. Sharon Musgrave. Beautiful music. is just enough. In the beginning, there was the word. The message here is that important. Before it all, there was the word. It is I am. We are the world. In the beginning, there was the drum to carry all the words much further. Down the road to deliver the news to whomsoever wants it come. Let the word now Love, beautiful music ja, het zit er alweer op. Eh, bedankt voor het luisteren, zou ik zeggen. Je hebt geluisterd naar CFM eh, Jazz. Samenstelling presentatie Alco B. We hebben weer een mix gedraaid van eh, ja, mainstream, smooth, van alles wat. Maar toch een beetje geprobeerd die zomerse klanken in het programma te krijgen. Met dit soort laatste muziek van Smooth Jazz. Lust dat lukt dat zeker. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik vond het in ieder geval leuk om het bij elkaar te zoeken. En ik hoop dat je er de volgende keer weer bij bent. Maak er een hele mooie dag van. Eh, binnen of buiten, maakt niet uit. Het kan al twee. Het is heerlijk weer om te wandelen, zei ik al. Kortom, ik zou zeggen tot de volgende keer. Nogmaals bedankt voor het luisteren. En we gaan eruit met het laatste nummer. En dat is van de nieuwe cd van Tia Fuller. Eens even kijken. Save Your Love For Me, Tia Fuller.